Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote winst voor radicaal rechtse partijen in onder meer Frankrijk en Duitsland bij de Europese verkiezingen. Verliezers waren er ook, zegt correspondent Tijn Sade. Wat heel opvallend is, is het eh, zeer gevoelige verlies van ja, eh, toch eh, een van die klassieke middenpartijen zou je kunnen zeggen. De liberalen, Renew heet die familie. VVD, D66 zitten daar ook bij. Maar ja, door het enorme verlies van Macrons liberalen, die de boventoon in die familie voerden, moet ik erbij zeggen. Ja, is die, is die fractie, ja, die fractie gaat zometeen heel veel eh, aan invloed eh, inboeten. De uitslag in Frankrijk is zelfs zo slecht voor de partij van president Macron... dat hij meteen heeft gezegd dat er nieuwe verkiezingen komen. Ook van ons land zijn de echte uitslagen nu binnen. PvdA GroenLinks is inderdaad de grootste geworden met acht zetels. De PVV kreeg er in de voorlopige uitslag zeven, maar dat worden er zes. En Volt gaat juist van één naar twee zetels in het Europees Parlement. Ander nieuws, een man van 20 moet zeven maanden de cel in... omdat hij begin dit jaar een vrouw en haar zoon met geweld dwong... om 25.000 euro af te staan. Met deze actie wilde de man een schuld innen. Hij zei dat hij nog geld moest krijgen van een andere zoon van de vrouw. En bij de grens tussen Noord- en Zuid-Korea klinkt het sinds dit weekend zo... you ain't seen nothing Got them all Ja, Zuid-Korea heeft weer speakers aan de grens neergezet... waarop ze onder meer K-pop en nieuws laten horen aan de mensen in Noord-Korea. Jaren geleden deden ze dat ook al eens en die speakers zijn dus weer aangezet... omdat de relatie tussen de landen de laatste tijd flink is verslechterd. Zuid-Korea liet ballonnen met pamfletten en USB-sticks naar het noorden gaan... en het noorden reageerde met ballonnen met afval en poep... Ook de speakers vallen slecht daar. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt dat er vergeldingsacties komen. En het weer nog. Denk vandaag aan je paraplu en regenjas, want de herfst is weer even terug. In het hele land wordt het grijs en regenachtig. En vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Vanmiddag en vanavond is er ook veel wind en het is koel, cool, 10 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Nieuw-Vennep rijdt het langzaam over 39 kilometer. Bijna een uur vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. 7 kilometer door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Vandaag spreken de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB weer verder... over de invulling van het kabinet, samen met de formateur en met beoogd premier Schoof. Gebruikelijk is dat eerst de ministersposten worden verdeeld... en daarna de namen worden besproken. Maar of dat nu ook zo gaat, is onduidelijk. Ondanks de grote winst van radicaal-rechtse partijen in Duitsland en vooral Frankrijk... blijven de verhoudingen in het Europees parlement grotendeels gelijk... blijkt uit de laatste prognose. De christendemocraten blijven de grootste.